Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vliegverkeer heeft in heel Europa last van een storing in een systeem voor de luchtverkeersleiding. Ongeveer de helft van de geplande vluchten kan daardoor vertraging oplopen. Door de storing zijn alle vliegplannen van de afgelopen uren verloren gegaan. Daarom wordt er nu een noodprocedure gevolgd. Op Schiphol lijkt de overlast mee te vallen. In België kan maar één op de zeven vluchten vertrekken. De oorzaak van de storing is inmiddels gevonden. Aan het eind van de avond moeten de problemen verholpen zijn. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in een dubbele moordzaak in Amsterdam. In juli vorig jaar werden in een appartement in Amsterdam de lichamen van een echtpaar gevonden. In opsporing verzocht worden vanavond beelden getoond waarop de mogelijke dader te zien is. De politie hoopt dat kijkers hem herkennen. Zes mannen zijn veroordeeld voor het witwassen van bitcoins ter waarde van miljoenen euro's. Ze kregen zelfstraffen van 1 tot 3 jaar. Het gaat om drie handelaren en drie klanten. Volgens de rechter kan het niet anders dan dat de bitcoins waren verdiend in het criminele circuit voordat ze werden omgezet in contant geld. De politie maakt zich bij het innemen van rijbewijzen niet schuldig aan leeftijdsdiscriminatie, zegt minister van Nieuwenhuizen. De NOS meldde zondag dat de politie ruim 200 rijbewijzen van ouderen ten onrechte heeft ingenomen. Van Nieuwenhuizen wijst erop dat de politie in verreweg de meeste gevallen terecht een rijbewijs inneemt en dat agenten heel goed weten dat ouderen over het algemeen niet de grootste brokkenmakers zijn. Het kabinet onderzoekt of de salarissen van topbankiers wettelijk aan banden kunnen worden gelegd. Minister Hoekstra bekijkt of het mogelijk is dat bankiers worden verplicht om een deel van hun salaris terug te betalen als hun bank staatssteun nodig heeft. Ook wil Hoekstra dat de salarissen in verhouding staan tot de maatschappelijke functie van de bank. Het weer, toenemende kans op buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Morgen opnieuw buien, het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De opvallende files in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... bij Barneveld, 9 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Vertraging ruim 10 minuten. Door een kapotte auto op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam...